Koekoek met het NOS Journaal. President Obama voert de dan verder op. In een interview zei hij dat de Pakistanse regering moet onderzoeken wie terroristenleider Bin Laden heeft geholpen in de tijd dat hij in Abbottabad woonde. De Amerikanen denken dat Bin Laden een netwerk had dat hem ondersteunde. Of daarin ook mensen zaten uit Pakistanse regeringskringen is volgens Obama nog niet duidelijk. De interimregering in Egypte zegt op te treden tegen nieuw religieus geweld in het land. Dat is de uitkomst van spoedberaad over het geweld tussen moslims en kopten. Gisteren kwamen zeker twaalf mensen om het leven toen moslims een kerk aanvielen. Volgens de moslims hielden de kopten een vrouw vast die zich tot de islam wilde bekeren. In Mexico hebben tienduizenden mensen in een protestmars geëist dat de regering zijn aanpak van drugsbendes verandert. Ook willen ze dat de corruptie bij de overheid wordt aangepakt en dat misdaden van drugskartels snel voor de rechter komen. Sinds 2006 worden Mexicaanse veiligheidstroepen op grote schaal ingezet tegen drugsbendes. Volgens officiële cijfers zijn sindsdien bijna 35.000 mensen, mensen om het leven gekomen, onder wie ook veel burgers. In de Syrische stad Oms zijn bij geweld rond demonstraties zeker 14 mensen omgekomen. Onder de doden zou een jongen zijn van 12. Volgens Syrische mensenrechtenorganisaties zijn tanks ingezet. De staatstv maakt alleen melding van een gewapende bende die een groep arbeiders zou hebben doodgeschoten. Ook uit andere Syrische steden komen berichten dat het leger is ingezet. In Enschede is het feest van de FC Twente supporters zonder problemen verlopen. Meer dan 10.000 fans keken op schermen naar de finale om de KNVB-beker tegen Ajax. Twente won in de verlenging met 3-2. Meteen na het laatste fluitsignaal barstte een groot feest in Enschede los. Volgende week spelen Twente en Ajax weer tegen elkaar. Dan wordt uitgemaakt wie landskampioen wordt. Het weer vandaag afwisselend zon en wolken. Smiddags is er kans op een bui en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan, van, van de ANWB. E er, er staan op, dit moment, dit moment geen, file, geen files. Snelheidscontroles, zijn, zijn aangekondigd op de A8, op de A11, Utrecht 12, Utrecht Arnecht, Arnhem, tussen, knoop, tussen Oude Rijn, Oude Rijn en Venen en Venendaal, Daal, en de, A, en de A27, Gorkum Almere, Gorkum Almere, tussen de knoop.